Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft het afgelopen jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. 136 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen meer dan een jaar eerder. In 2012 begon de overheid een offensief om criminelen ook financieel te treffen. Ook daarvoor werden criminelen al geplukt, maar de opbrengst bleef toen ver achter bij de verwachtingen. Waarschijnlijk is het bedrag een fractie van de winsten die criminelen maken. Naar schatting verdienen ze miljarden aan zaken als drugs en wapenhandel en prostitutie de overgrote meerderheid van de huisartsen durft de contracten van zorgverzekeraars niet af te wijzen. Dat blijkt uit een enquête die de Landelijke Huisartsenvereniging heeft gehouden onder de achterban. 92% van de ondervraagde huisartsen voelt zich gedwongen te tekenen. De voornaamste reden is angst voor onvoldoende inkomsten. Verder geeft een deel van de huisartsen aan druk te voelen van de zorgverzekeraars. Minister Koenders heeft een gesprek gehad met de Indonesische zaakgelastigde over de executie van de Nederlander Ankim Kim Sui. Volgens de minister heeft hij de Indonesische diplomaat op het matje geroepen. Over de inhoud van het gesprek is niets bekendgemaakt. Minister Koenders heeft ook besloten dat de Nederlandse ambassadeur in Indonesië tijdelijk wordt teruggeroepen. Het gaat om een eerste stap, zegt hij. De minister wil daarna met een aantal andere landen bekijken hoe er gereageerd moet worden op de executie van in totaal vijf mensen door Indonesië. De huismus staat opnieuw op de eerste plaats bij de nationale tuinvogeltelling. Gisteren en vandaag werden er meer dan 150.000 van gezien. De koolmees staat op de tweede plaats, gevolgd door de merel. De top 10 wordt afgesloten door de spreeuw. Volgens de organisatie zijn er verder opvallend veel grote bonte spechten gespot. Het weer. Vanavond en vannacht regen en mogelijk natte sneeuw of sneeuw. Het kan glad worden. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Er is ook kans op mist.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We beginnen met eh, de nieuwe cd van het label Phoenix Muziek, die is een label uit Scandinavië. De naam is Delicate Dimensions, komt, de artiest heet Shita Isita die is, eh, komt helemaal niet uit Scandinavië. Is gewoon een Rotterdammer die eh, jaren geleden nog eens eh, zelfs twee cd's heeft gemaakt voor dit label. En nu weer terug is. Heel, helemaal goed. Ga maar eens lekker voor zitten. E Veel luisterplezier. just a young boy, sure I long to see the world. To sail across the sea in ships and see the sails unfurled. I went to seek me fortune on the far side of the hill. I've wandered far and wide, and I've travel I've had me fill. And it's home, boys, home. Home I'd like to be, home for a while in the old country, where the old in the ash and the bonny rowan tree are all growing greener in the old country. Well, I left my love behind me and I sailed across the tide. I said that I'd be back again and take her for my bride. But many years have passed and gone and still I'm far away. I know she is a fond true love and waiting for the day and it's home I'd like to be home for a while in the old country where the oak and the ash and the bonny rowan tree are all growing greener in the old country. Now I've learned there's more to life than to wander and to roam. Happiness and peace of mind can best be found at home. For money can't buy happiness, and money cannot find. So I'm going back tomorrow to the girl I left behind, and it's home, boys, home.